11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op de E40 in België is een bus gekanteld met 34 kinderen en 8 volwassenen. De VRT meldt dat een van de buschauffeurs om het leven is gekomen. Verschillende inzittenden zouden bekneld zitten. Verder is nog niet veel bekend. Volgens de Vlaamse nieuwssite VTM zijn het Britse kinderen. De weg is volledig afgesloten en al het verkeer richting Jabbeke wordt bij Nieuwpoort van de E40 afgeleid. De Europese Centrale Bank vergadert vanmiddag telefonisch over het noodkrediet aan Griekenland. Zonder steungeld van de ECB worden de pinautomaten niet meer gevuld en vallen de banken om. Een faillissement van Griekenland is dan aanstaande. In totaal heeft de ECB al zo'n 90 miljard euro aan de Griekse banken overgemaakt. En de afgelopen dagen werd duidelijk dat steeds meer landen, vooral Duitsland, moeite hebben met het verlengen van die noodsteun. Grieken hebben de afgelopen dagen miljarden van de bank gehaald voor het geval het misgaat. Volgens Griekse media is er gisteren een miljard euro opgenomen, ruim 30 keer meer dan in een normaal weekeinde. De bankwereld adviseert de Griekse banken daarom dicht te blijven, maar de minister van Financiën, Varoufakis, is het daar niet mee eens. Het is onzeker of de banken morgen weer opengaan. De Griekse premier Tsipras wil geen breuk met Europa, heeft hij gisteren in een debat in het Griekse parlement gezegd, maar hij wil niet de maatregelen die de kredietverleners de Grieken opleggen. Het Griekse parlement vergaderde over de schuldencrisis en stemde in met een referendum over het financiële reddingsplan volgende week zondag. De vergadering volgde op het mislukken van de onderhandelingen met de eurogroep in Brussel. Premier Tsipras noemde tijdens het debat het voorstel van de schuldeisers overigens wel een belediging voor zijn land.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 Van haar album uit 2014, Beautiful Life, Raad ik het nummer Stormy Weather. Ook Diane Reeves treedt op op North Jazz op zondag. Een van de, mm, ja, van de vele vocalisten en eh, natuurlijk een hele bekende vocalist. Te, moet ik zeggen. Ook tweede uur staat volledig in het teken van, eh, van CFM. maar goed, CFM Jazz is natuurlijk het programma in, ik wilde zeggen uh, Jazz. Ik ga verder met een, eh, met eh, een zanger deze keer. Koert Elling. Van zijn album Close Your Eyes ga ik draaien Never Say Goodbye voor Jody. Koert Elling, een van de meest invloedrijke jazzvocalisten van deze tijd. a cloak to me As warm and comforting as a cloak should be Making every day a mystery Jenny was like a healing fire with a voice just like an angel. making love and then making tracks. Soft to touch, but hard to hold. They go for a walk and they don't walk back. One day I know she will come my way. warmer night and a cooler day. We will build our life like a sculptor molds a clay. oh, oh, oh and we'll never say goodbye. And I'm waiting for the girl who never say Never Say Goodbye voor Jody. Zoals ehm, al even kort gemeld voor 11. We hebben sinds kort ook een, eh, een eh, openbare groep op eh, Facebook. CFM Jazz. U kunt u daar uw reacties kwijt. U kunt daar vragen kwijt. U kunt daar ook zien wat we gaan draaien. En het volgende nummer wat ik ga draaien... dat is van de jonge alt-saxofonist Rudresh Mahantappa. Hij heeft een nieuw album uit, Bird Calls. En dat is gewijd aan zijn grote held Charlie Parker jonge jazzmuzikant componeerde nieuwe stukken hij, waarin hij zich volledig liet inspireren door het werk van Charlie Parker. Bij elke compositie gebruikte hij een melodie of een solo van de legende. Hij nam deze stukken vorig jaar op in Brooklyn en eh, bracht het live op het Newport Jazz Festival. Hij is van Indiase afkomst en eh, had ook veel inspiratie uit de progressieve en klassieke muziek uit Zuid-India. U gaat luisteren naar Rudresh Mahantapa van zijn album Bird Calls GoPuram. luisterde naar Rudresh Mahantappa... met het nummer Gopuram van zijn eh, album Bird Calls. De eh, volgende artieste die ik ga draaien is Melody Cardot. Ook zij heeft weer een nieuw album uitgebracht... en staat daarmee dit jaar op het eh, Noordse Jazz Festival. Het album heet The Currency of Man... en van dat album ga ik draaien Bad News... Melody Cardot, een prachtige zangeres die begon is in de jazz. Daarna richting de volkwereldmuziek ging. En nu eigenlijk weer een beetje teruggaat naar de jazz. Maar eerst denk ik nog een tussenstap maakt in meer R&B. Ik heb van dit eh, album uitgekozen Bad News. No rum, no brandy, no sparkling wine. The bad news has arrived. It's closing time. myself in line. Swallow all your feelings, cause it's coming down the hill tonight. The balance has arrived, it's glowing. guard your sons and daughters. Keep their fragile minds Melody Cardo met het nummer Bad News. We gaan verder met Neka, een eh, Nigeriaanse zangeres en hip hopartiste die onlangs haar vierde album My Fairy Tales uitbracht. Het is een eh, conceptalbum dat eigenlijk ook inspoort op, uh, inzoomt op de Afrikaanse samenleving in, in Duitsland. In dit geval, want dat is waar Neka woont. Zij verhuisde op 19-jarige leeftijd naar Duitsland om te studeren en ontdekte daar haar talent voor het zingen. Door in de kroegen te spelen kon ze haar studie betalen en tegelijkertijd een betere muzikant worden. En met haar debuutalbum Victim of Truth gaf ze meteen aan dat zij een uh, spreekbuis voor de nieuwe Afrikaanse generatie wilde staan, zijn. Ook Amerika trok haar aan en sterren zoals The Roots, Siki Marley en Nas werkten al met haar samen. Ze zingt zowel in het Engels als in haar moedertaal Igbo, dat in het zuidoosten van Nigeria wordt gesproken. U gaat luisteren naar Book of Job van Neka. according to Psalm 27. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Look up on the sky and tell, me what is left for us to see. So many mornings dead, we wake up, no money in the pocket to be. Never stop to take the shortcut. Though it might be easier for me whenever it's a daddy's ass touch. Confess and me. I go. full to the brim, the prodigal soul. Suffering aside. Neka met het Book of Job. We gaan gauw verder met een, eh, opnieuw een Engelse zanger, Kweps. Hij denkt, eh, zijn stem doet denken aan soulfenomenen als Donny Hathaway en Ray Charles. Maar de 25-jarige Brit met Ghanese roots slaat echter een hele andere richting in. Hij combineert R&B, gospel met donkere uh, beats, elektrosynthesizers, soul en soundscapes. Een intieme, intense ervaring die vooral live een, een ware belevenis is. Hij is ook erg populair bij de jeugd. Want toen ik dit nummer draaide thuis ter voorbereiding... stond in één keer mijn dochter naast me en die zegt... Hé, hey, dat nummer ken ik. En zij is nog maar 13. Ik ga een nummer draaien dat hij live speelde op Glastonbury... het eh, grote Engelse popfestival in 2014. We gaan luisteren naar Quebs met Wrong or Right... I don't wanna let you down. I don't even need to see you turn your life around. No, are you running someone told you never luisterde naar Krebs met Wrong or Right. We gaan verder met opnieuw een Israëlische artiest, Oran Etkin. Hij ehm, verzamelde invloeden eh, op basis van al zijn ervaringen met eh, artiesten in de hele wereld. Hij eh, maakte een album dat heette Gathering Lights. En daarin speelt hij zelf op klarinet, basklarinet en op saxofoon. Hij speelt samen met Frederico Casagrande op gitaar... Linda O op dubbelbas en Nasheen Waits op drums. Naast zijn muziek heeft hij ook een een liefde voor eh, muziek die hij graag deelt met kinderen. Hij heeft daar speciaal een eh, methode voor ontwikkeld, dat heet Timbalulu. Waar hij kinderen op speelse wijze kennis laat maken met de muziek vanuit alle hoeken van de wereld. U gaat luisteren naar het nummer Takeda van zijn album Gathering Light uit 2014. Oran Etkin. met Takeda. We gaan verder met een eh, heel ander genre eh, van het Spock Vrevo Orchestra... waarin eh, de dansritmes van de Braziliaanse Vrevo getoond worden. Oprichter, saxofoon, saxofoonspeler en arrangeur Inolo Cavacalte de Alberque... alias Maestro Spock laat zijn creativiteit vrije loop. Met een 17-koppig orkest laat hij alles horen wat Braziliaanse jazz mooi maakt... Ze staan opnieuw op Noordzee Jazz. U gaat luisteren naar een, eh, naar een instrumentaal nummer van hun. U luisterde naar de Spock Frevo Orchestra. We gaan verder met een andere big band en wel een big band uit Haarlem. De New Harlem Deluxe. Er zijn nog steeds scholieren die graag in een big band spelen. En de dirigent Lorenzo Minjaka is daar intens van overtuigd. En daarom richtte hij in 2009 de New Harlem Deluxe op. Een big band voor Haarlemse jongeren van 10 tot 18 jaar. Ze spelen een mix van jazz, funk en pop. Inmiddels zijn ze zo bekend dat alle leraren van muziekscholen hun talenten graag naar New Harlem Deluxe doorschuiven. De band die jaarlijks ververst wordt met nieuwe jonge leden en wekelijks repeteert, treedt per jaar ongeveer 15 keer op. Er eh, waren eh, ook optredens bij een echte big band battle. En eind vorig jaar behaalden de Haarlemse scholieren zelfs de tweede plaats... bij het Prinses Christina Jazz Concours, in het Bimhuis in Amsterdam. U gaat luisteren naar een, eh, naar een nummer van, van die finale. De New Harlem Deluxe. Thank you. U luistert naar New Harlem Deluxe. De Haarlemse big band, uh, groot in de jazz. Met allemaal Harlemse scholieren. En als u eens wilt kijken op YouTube kunt u een video van hun vinden. Geweldig. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit was CFM Jazz. Geheel gewijd aan Noordse Jazz Festival. En met name de artiesten die op zondag 12 eh, juli gaan optreden. Ik ben er ehm, in augustus weer. En ik wil verder u nog een fijne zondag toewensen. En veel jazzplezier eh, waar u ook bent en wanneer u ook luistert. Mocht u willen reageren, dat kan u ook op Facebook op de openbare groep CFM Jazz. Nog een klein stukje van de New Harlem Deluxe Jazzband. Eh, we gaan verder met een uh, eh, ballad.